Oekraïne heeft de militaire steun van de VS hard nodig om de strijd tegen de Russen voor te kunnen zetten en mogelijk te winnen. Vandaag was Zelensky bij de beëdiging van de Argentijnse president Milei. Hij ziet Milei als een mogelijke nieuwe bondgenoot. In Egypte zijn de presidentsverkiezingen begonnen. Ondanks zware economische problemen en een kelderende munteenheid... zal zittend president Sisi vrijwel zeker de winst pakken. De aandacht voor binnenlandse problemen wordt overschaduwd... door de oorlog in de naburige Gazastrook. De verkiezingen zijn verspreid over drie dagen. Het officiële resultaat volgt op 18 december. De strijd tussen Israël en Hezbollah aan de grens met Libanon is weer opgeleid. Hezbollah viel Israël aan met drones en raketten. Andersom voerde Israël luchtaanvallen uit in het zuiden van Libanon. Sinds de aanslagen van Hamas in Israël op 7 oktober zijn er over en weer beschietingen tussen Israël en Hezbollah. Hezbollah is een bondgenoot van Hamas. Werknemers van het wereldberoemde Parijse sterrenhotel De Ritz hebben na dagen zoeken een zeer waardevolle ring in een stofzuigerzak teruggevonden. Een gast uit mijn had de ring met een waarde van 750.000 euro vrijdag in haar kamer achtergelaten en was gaan winkelen. Toen ze terugkwam was het sieraad weg en wees de vrouw met de beschuldigde vinger naar het hotelpersoneel. De beveiliging van het hotel zette een zoekactie op touw en met succes, vandaag werd het sieraad gevonden in een stofzuigerzak. Het weer, de hele nacht nog kans op een buitje.